Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel Groningers zitten vanochtend vrolijk aan het ontbijt. Er wordt over een tijdje geen gas meer opgepompt in hun provincie. Gisteravond ging de Eerste Kamer akkoord met een wet die dat moet regelen. En ook de staatssecretaris die erover gaat was blij. Ja, het is heel emotioneel. Ik heb nu alleen niet zo'n last van tranen. Het is nu meer dat ik gewoon eh, het, het geweldige gevoel. Ik heb ontzettend eh, zin in een gin tonic. Eh, dat mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen, maar dat ga ik toch zeggen. Nieuwe wetten zijn in ons land pas definitief als ze zijn gepubliceerd in het Staatsblad. En dat is in dit geval op zijn vroegst op 1 mei. Een Groningse actiegroep roept inwoners op om vrijdag de vlag uit te hangen om het te vieren. Het aantal aanmeldingen in het praktijkonderwijs is gekelderd. Sinds een paar jaar kregen leerlingen op middelbare scholen op een andere manier advies voor hun vervolgopleiding. Op sommige plekken zijn sindsdien 70% minder aanmeldingen, omdat die leerlingen vaak een te hoog advies krijgen. Klinkt fijn, zo'n te hoog advies, maar is voor die leerlingen zelf ook lang niet altijd goed, zeggen scholen in het praktijkonderwijs. Ze hebben het gevoel dat ze gefaald hebben. Dat hebben ze vaak al op de basisschool, eh, omdat ze eh, nou ja, niet naar de HAVO of naar het VWO gaan, hè, zoals veel van hun klasgenootjes. Gaan dan naar het VMBO, krijgen daar weer een faalervaring en dit zijn gewoon teleurgestelde zij denkt dat andersom voor die leerlingen veel beter zou werken. Eerst een diploma halen in het praktijkonderwijs dus. Daarna nog eventueel door op het VMBO. En de enige Joodse zaalvoetbalvereniging in Nederland moet er misschien mee stoppen. Maccabi in Amsterdam heeft tijdens wedstrijden zo vaak te maken met antisemitisme... dat er tegenwoordig zelfs beveiligers mee moeten. Wij vinden dat de wedstrijden van Maccabi helaas eh, beveiligd moeten worden. En daar moet de gemeente Amsterdam zich voor inzetten. Daar moet de politie aan meewerken. Ongewild, maar wel noodzakelijk. Beveiliging is een duur grapje, maar ze kunnen echt niet zonder, zegt hij. Sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas... is het aantal antisemitische incidenten bij Maccabi flink toegenomen. En het weer nog een wisselend dagje met wolken en af en toe pittige buien. Maar tussendoor ook best wat zon. Het wordt vandaag max een graad op... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland stelt de ochtendspits maar weinig voor. Er staan twee files om precies te zijn. De A208 Sassheim richting Velsen. Voor IJmuiden staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.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 op het half uur, zeg maar. Dus voor het eerst om half negen en dan weer om half tien. Maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, ja. We gaan natuurlijk eerst beginnen met de lekkere, gouden oude muziek.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 Through thick and thin, she will always be my friend. I don't wanna say that I've been unhappy with you yesterday, well, I've seen somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want for I have got another girl, another girl who will love me till the end. Through thick and thin, she will always be my friend. today. Well, I've seen somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want for I have got another girl, another girl, another girl. Een ander meisje. En dit is wel heel bijzonder hoor. We gaan even naar Mexico. met z'n allen. Ja, het maandje schijnt in Mexico. En wie kwam ik tegen? Pat Boone. En een muisje. Speedy Gonzales. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Road. Stop all of your drinking with that flusy name Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales come home. Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. Your dog is gonna have a party. Box and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt. I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Mm, Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila. you right now, baby. Didn't I? Didn't I do the best I could? Not didn't I? So don't you leave me standing in the shadow. didn't I? When you needed me, I was always there and I wasn't there. best Ja, toen ik vanmorgen eh, richting Zandvoort reed, luisteraars vanuit Bloemendaal. Eh, keek ik naar boven en wat zag ik? Ja, die prachtige regenboog. Een hele felle kleuren, want dat eh, was een regenboog die zich afzette tegen een hele donkerblauwe, echt diep donkerblauwe lucht. Een enorme bui die eh, zeg maar vanaf het westen het land naderde. En eh, vanaf het oosten natuurlijk de zon die opkwam. En toen die hele felle regenboog. Ik denk, ja, daar is die, daar is die. De regenboog, de rainbow. Dank u wel, Marmalade. fun to have around. I was dreaming of the love I had to share. Never faded. Soms heb je maar één blik nodig. Just one look. En dan zie je hem al, hè? Ja. het moet de hollies ook overkomen zijn, eh, die regenboog. And I felt so Hollies hadden er maar één blik voor nodig. En toen zagen ze ook die mooie regenboog met die felle kleuren. Weet je hoe het zit, hè, luisteraars? Wit licht, dat is de verzameling van alle kleuren. Hè? Dus als je eigenlijk gewoon wit licht ziet, gewoon het, zonlicht, zeg maar. Het daglicht, zo u wilt. Hè? U mag het zelf invullen. Eh, als u dat licht ziet, dan is het eh, een samenstelling van al die kleuren. En regendroppeltjes, ja, die, die werken als een soort prisma. Heeft u vast ook wel eens geprobeerd met een vergrootglas. Dan zie je allemaal van die kleurtjes eh, in het vergrootglas. <clears throat> En dat zijn, dat zijn in feite, eh, daar wordt het, witte licht wordt gebroken door een prisma, zoals dat dan heet. Zoals een zonnedruppeltje, of een, sorry, een, een regendruppeltje ook een prisma is. En dan, dan, ja, dan zie je de regenboog. Nou, dat is toch leuk? Dat is hartstikke leuk. Eh, maar je hebt wel eh, eh, goede oogjes ervoor nodig om de regenboog te kunnen zien. En s'nachts, dan moet je helemaal goede ogen hebben, want dan zie je hem niet hoor. Dat, dat kan je echt vergeten, want het is de zon er niet. Maar de, de nacht heeft wel duizend ogen, hè? Echt waar. They say that you're a lover Though you say it so put me down for another. I'll know, believe me, I'll know. Smakelijk ontbijt. can't help but see if you are true to me. So remember when you tell those little white lies at the night has a thousand eyes.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 S'avonds uh, laat uw hondje uitlaten, uh, het is donker. Denk eraan, de nacht heeft duizend oren, a thousand eyes. Eh, en als u denkt, eh, wie was die zanger? Ik ken hem niet. Nou, dat was Bobby V. <laughs> Rijmt ook nog leuk, hè? Ja. Eh, nou, we gaan lekker zwingen. En dat kan alleen maar met Dire Straits. Marken of ook, The Sultans of Swing. Ja, het swingt echt de pan uit dit, hoor. een enorme hit, hè? Fenomenaal gitarist. get a shiver in the dark It's raining in the park, but meantime Sound of the river, you stop and you hold everything A band is blowing Dixie, double fall time You feel alright when you hear the music step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. Uh, but the horns, they blowing that sound Way on down south George. He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing.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 Dan deed ik echt mijn veel weg. <laughs> Luisteraar, ik ben er dizzy van. Ik ben er echt een beetje dizzy van. knakkers geworden zijn, luisteraars. Toen was hij al dizzy, dan zal ik nou helemaal wel dizzy zijn. Ik weet niet of hij nog leeft. Kunt u wel googlen natuurlijk. Tommy Rowe moet u maar eens en Dan kunt u eh, de, hele geschiedenis van Tommy kunt u, kunt u nagaan. Het is half negen. Wat betekent dat? Dat we gaan lachen. Nou, ik sta weer met beide benen op de grond. Vakantie zit erop. Ik zal u eens even laten zien wat ik allemaal aan souvenirs heb ingeslagen. Kijk. Dit t-shirt heb ik gekocht in Aken. Ik vond het zo'n shirtje, ik kon het niet laten hangen. Op dit shirtje staat namelijk... Ik ben blond, er langzaam spreken. ik kon het niet laten hangen. Dit heb ik niet bedacht hoor, dat eh, ik ben blond, er langzaam spreken. Dat is niet van mij. Als u dat leuk vindt, zo'n shirtje, en u hebt er belang bij... Dan kunt u hier gewoon naar Aken gaan en dan kunt u in een van de winkeltjes zo'n t-shirtje kopen. Dus ik zag dat hangen in Aken. Ik ben blond, biet eh, langzaam spreken. Ik dacht, maar dat is een leuk cadeautje voor thuis. <laughs> dus ik kocht een t-shirtje. God zei de verkoper tegen mij, maar ze zien toch gar niet blond. Ik zei, nee, maar eh, het is voor mijn vrouw. Toen zei die voor iedere vrouw, voor iedere vrouw, of mijn vrouw dan niet beledigd zou zijn, vroeg hij. Ik zei, haha, nee, ben je gek? ze kan toch geen Duits? Mijn vrouw, eh, ze weet niet eens waar Aken ligt. Nu hebben vrouwen toch moeite hoor met richting bepalen. Jawel. Mijn vrouw bijvoorbeeld weet alleen als ze thuis is waar het noorden ligt. Daar komt zo, ze weet uit haar hoofd, onze keuken is op het noorden gebouwd. Maar, en dan komt er ruimtelijk inzicht bij kijken... Vanuit onze keuken kijk je precies in de keuken van onze buren. Dus logisch doorgeredeneerd, de buren hebben het noorden precies aan de andere kant van het huis liggen. <laughs> Ja, maar dat wilde bij haar maar niet in, hè? Hoor, nou, daar kreeg ik er maar niet in. Met apparaten omgaan kunnen vrouwen ook niet. We hebben speciaal voor mijn vrouw een vrouwvriendelijke videorecorder gekocht. Een vrouwvriendelijke videorecorder. Dat is een videorecorder, dan hoef je alleen maar het nummer van het programma in te toetsen en dan gaat de rest vanzelf. En nog moet ik helpen. <laughs> niet dat het technisch gezien echt nodig is, maar alles moet van haar altijd samen. Waarom weet ik ook niet, maar alles moet altijd samen. Dus dan moet ik een nummer uit de gids oplezen en dan tik zij het nummer in. Dus dan vraagt zij, wat is het nummer van het programma? En dan zeg ik, het nummer van het programma is 228759346984. en ik zeg het geen twee keer. En nog gaat het mis, hè? nou, wat kunnen vrouwen nog meer niet? Autorijden? Autorijden kunnen vrouwen ook niet. Uit onderzoek is gebleken dat bijna een derde van alle auto-ongelukken door een vrouw wordt veroorzaakt. bijna een derde van alle auto-ongelukken wordt door een vrouw veroorzaakt. Ja, denk daar maar eens over na, mevrouw. Maar niet te veel, want logisch denken kunnen vrouwen ook niet. En, ho, ho, ho, dat wil zeggen, vrouwen hebben wel een logica. Dat wel, maar die is niet te volgen. Vrouwelijke logica is niet te volgen. Wanneer ze in een romantische bui is, dan noemt mijn vrouw mij Herman. En als ik een karweitje moet doen, dan noemt ze mij liefert. Dat is vrouwelijke logica. Maar die, die kan best geraffineerd zijn hoor, vrouwelijke logica. Oeh. Pamela Anderson bijvoorbeeld, hè, die heeft haar borsten destijds heel bewust laten vergroten in het academisch ziekenhuis van Los Angeles. Zodat ze daarna in haar curriculum vitae concerten academisch gevormd. Zo geraffineerd zit dat in elkaar nou. Dit was een aardigheidje voor mijn vrouw. Oh, had ik hier nog een aardigheidje voor mijn broer. Het VVV-krantje van Vals, Omdat daar een paar leuke feitjes in staan over ehm, de das. En hier heb ik meer een eh, souvenir voor mezelf. Hier heb ik een icoon. Ik heb u verteld dat ik in retraite ben geweest in een klooster in Vaals. Ik heb in een klooster een cursus iconen schilderen gevolgd. Ja, maar dat kan ik u aanraden als u het met de zenuwen hebt. Niks geen flauwekul met onthaastingscursussen. bij je gek? Volg gewoon een cursus iconen schilderen. Je wordt er zo rustig om. Alles glijdt als schilderend van je af. Het klinkt heel moeilijk, hè? Iconen schilderen. Maar in de praktijk valt dat moeilijke geweldig mee. Ik zal u even voordoen hoe het in zijn werk gaat, iconen schilderen. Dan kunt u straks zelf ook, als u naar deze voorstelling thuiskomt en merkt dat u een tikje moe geraakt bent van al deze grappenmakerij. Dames en heren, allemaal van harte welkom. Bij de cursus iconen schilderen. We hebben hier bijvoorbeeld een icoon staan uit de 12e eeuw. Hij komt uit Roemenië. Deze icoon stelt voor de heilige Athanasius. En deze icoon, dames en heren, schilderen wij blauw. Een lekker werk. Alles glijdt van je af. Dat komt zo. Blauw is een hele rustgevende kleur. Blauw is de kleur van lucht. Het is de kleur van ruimte. En natuurlijk van Delfts. Dan heb ik hier een icoon uit de 15e eeuw. Hij komt uit Wit-Rusland. Het staat voor de heilige Anna. En de heilige Anna schilderen wij vanavond rood. De rood de kleur van warmte en de kleur van liefde. Mocht ook u inmiddels geïnteresseerd zijn geraakt in een cursus iconen schilderen... neemt u dan contact op met de Benedictijnen klooster in Vaals... of met een ander klooster en ik garandeer u dat... Het is er nog een tien uur of wel? Hè? Nou, ik heb het tien voor tien en dan beginnen ze altijd jagen. Dat is echt iets van, van, van tegenwoordig. Vroeger had je altijd nog een, een kwartiertje of manjana. En nu is het, ik ben nog eerder dan jij en sneller dan jij. En het enige wat je krijgt is dat alles gigantisch door elkaar loopt. Ik heb toch gezegd tien uur, dan moet je toch niet op tien voor tien al beginnen te drijven. Nou, wat is dat? Ben jij het? Dat is lang Het is privé, sorry. Nou, dat is lang geleden. Ja, heel lang geleden. Wat is er gebeurd? Je bent bevallen. Ah, was jij dat? Eh, en wat is er geworden? Ah, en hoe gaat hij heten? Kevin, Jeffrey, Joey, Melvin, Alderiekerink. ja, dat is een mooie naam. Alderiekerink, ja. Hé? Ja, een bevalling is zwaar. Hoe? Oh, maar dat trekt wel weer bij. Waar? Oh, maar dat naaien ze wel weer dicht. Maar zeg eens eerlijk, wie is de vader? Nou, doe niet zo flauw. Ik zeg alleen hoe oud hij is en wat voor werk hij doet. Ja, ja. En een kind zelf, is dat erg lelijk? Ja, ja. Ja, dat dacht ik wel. Ja, dat hadden jullie hem ook niet zelf moeten maken. Nee, je hebt zulke leuke adoptiekindertjes tegenwoordig. In allerlei kleuren. Oh, je hebt het alleen besteld. Heel goed. Welke kleur? Zacht okergeel. Oh, maar dat zal ik mooi staan bij je nieuwe gordijnen. Dat gelach een keer. Ik ben aan het werk nu. Ja, ik ben aan het werk en dan kan ik elk moment gebeld worden van mijn andere werk. Dus je belt een beetje ongelukkig. Maar ik bel je nog een keer terug. Ja, gefeliciteerd in ieder geval. Ja, dag. Goh, mijn vrouw. Hij ah, komt raar over, denk ik, hè? Ik, ik kan het telefoontje wel uitleggen, anders weet u ook niet wat u hiervan moet denken. Ik zal het uitleggen, maar dan moet ik wel eerst even iets bekennen. Ik moet behoorlijk wat bekennen zelfs. Ik heb het in elk programma van mij wel over mijn kinderen. Maar ik heb helemaal geen kinderen. Niet één. Ik kan geen kinderen krijgen. ik ben gesteriliseerd. Ik vroeg nog aan de dokter, heeft sterilisatie bijwerkingen? Nee, Ja, bij mijn sterilisatie heeft de dokter me uitgelegd, zijn mijn zaadcellen buiten werking gesteld. Zaadcellen noemt men ook wel spermatozoïden. Een hele mond vol. Je maar niet met mij. Wel bij mijn broer, die is vruchtbaartje. Het ene kind na het andere. We noemen hem binnen de familie broer Konijn. broer Konijn heeft één, twee, drie, vier kinderen. Ah nee, dat zeg ik niet goed. Mijn, mijn broer had vier kinderen. Maar door een ongeluk heeft hij er nou vijf. Maar ik niet, ik kan geen kinderen krijgen. Ik ben ergens ook al blij om ook dat ik geen kinderen heb in deze tijd. Ja, ik bedoel, wat moet er nou vandaag de dag van de jeugd terechtkomen? Ik heb al wel gelezen in, in de krant, ze willen nu met het oog op de jeugd geweldfilms pas na tien uur s'avonds gaan uitzenden. Ja, flauwekul zeg. Die kinderen moeten om tien uur in bed liggen, vind ik. <laughs> ja, ik ben echt blij dat ik geen kinderen heb in deze tijd. Mijn vrouw denkt er gelukkig ook zo over dacht ik. Ik dacht verdorie dat mijn vrouw er ook altijd zo over dacht. Tot zij 39 werd. Toen wou ze een nu kan het net nog kindje. ik dacht dat dat al lang wat van vroeger was. Een nu kan het net nog kindje. Want jaren geleden al is er een vrouw geweest... die dankzij de behandeling van een Italiaanse arts... op haar zeventigste nog een kind kreeg. Die vrouw heeft haar inmiddels vierjarige dochter bij diezelfde Italiaanse arts in behandeling nu. Want, zo zegt de vrouw, ik heb er toch recht op om voor mijn dood oma te worden. Ja, ik dacht ook. Ik denk, no, no, no, no, no, no. Ik dacht, maar als dat allemaal kan tegenwoordig, ja, wat praat je dan nog van? Eh, nu kan het net nog, kindje. Maar mijn vrouw moest en zo met 40 jaar al, eh, nu kan het net nog, kindje. Maar dat kan niet, want ik kan geen kinderen krijgen. Vreemd genoeg was mijn vrouw op een gegeven ogenblik wel vier maanden over tijd. Hoera, zei ze, ik ben zwanger. Ik zei, nou, volgens mij kan dat niet. Jawel, zei ze, ik ben zwanger. Ah, volgens mij kan dat niet. Ze kreeg ook geen dikke buik. Wel hele dikke voeten. Ja, dat weer wel. Mijn vrouw kreeg zelfs enorm dikke voeten. Zij zei toen dat het een buitenbare moeilijke zwangerschap was. Maar dat kan helemaal niet, want ik heb geen spermatozoïden. Even later bleek het ook loze land te zijn. En toen is mijn vrouw bij me weggegaan op zoek naar een andere man. Een man met spermatozoïden. Ze plaatst een eh, advertentie, vrouw zoekt kinderen, man geen bezwaar. dat is negen maanden geleden geweest. En serieus belde ze hem op dat ze bevallen is van Kevin, Jeffrey, Joey, Melvin. Alder Riekering. Ja, Alder Riekering. Kind blijkbaar haar achternaam gekregen. Dat vind ik nog wel jammer, hè, want ik kom er maar niet achter wie de vader is. Dat is zo kinderachtig, dat wil ze mij niet zeggen. Ik zei, nou, doe niet zo flauw. Zeg, zegt alleen hoe oud de vader is en wat voor werk hij doet. Oké, okay, zei ze, maar meer laat ik beslist niet los. Hij is 53 jaar oud en hij is president van de Verenigde Staten. En verder zeg ik helemaal niets. Nee, wat doe je eraan, hè? De mondspoelen. even roepen naar die vrouwen, maar ze komen gewoon niet En En gewijs die meiden. In ieder geval hebben de Eagles eh, het nodige gedaan om eh, voor elkaar te krijgen dat hun liefje weer terugkwam. Maar eh, nou ja, nogmaals luisteraars, gewoon mislukt. In de jaren, eind jaren 50, begin jaren 60 had je een dame uit, meen dat ze in Oostenrijk woonde. En die heette Katrina Valente. Haar broer was Silvio Francesco en het was eh, een, een eh, eh, broer en zus afkomstig uit, het, uit, uit, de circuswereld. Ze traden dus in circussen op. ze deden aan acrobatiek, als ik me niet vergis. Of, of, of dansen, ik weet het niet meer precies. Maar ik, die zang, die ben ik wel, die is mij altijd bijgebleven. Want dan praat ik over mijn jeugdjaren luisteraars. Nou, dat is een tijdje terug hoor, dat kan ik u verzekeren. Maar uh, uh, als ik zondagochtend beneden kwam, dan draaiden mijn ouders bijvoorbeeld dit. prikkeltje weemoed in mijn hart. Denk ik daar terug de jaren 50, 60 eh, met Katrina Valente. Die, ik zei het al net, een eh, broer had die Silvio Francisco heette. Ze kwamen allebei eh, uit Oostenrijk die kant op. of, of nou, ja, ja. Oost-Duitsland, ik, ik weet, niet meer precies. Maar in ieder geval die kant op. En u hoort het ook wel, want ze, ze sprak Duits, ja jawel. Eh, maar ze zong ook heel mooi en ze kon ook heel goed eh, acrobatiek, luisteraars. Jawel. En ik ben mijn hele leven ben ik Cathy's clown gebleven. sincere And you know that it's sincere Don't you think it's kinda sad That you're treating her so bad Or don't you even care Don't Nou ja, Catharine Valente was ook een beetje een clown hoor. Dat eh, kan ik u nog wel verklappen. Eh, zullen we even wat love letters eh, naar ons toe halen? Dit is Cathy Lester. Love letters straight from your keep us so near while apart. Ja, Love letters Straight from the Heart. Daar moeten ze ook vandaan komen. Hè? Als je een liefdebriefje schrijft, luisteraars... Sunny. Daar moet het eh, van je hart komen. We yeah, kennen Cher nog wel, hè? Van Sunny en Cher. Hm, dit was een wereldhit. Sunny. Sunny.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 eyes out here uur snel om, luisteraars. Eh, ik, eh, ik ga even share eventjes eh, het zwijgen ertoe doen. En het laatste nummer voor het, van het eerste uur is, is voor u, is voor you. Natuurlijk Cilla Black. En ik ben straks weer een vol uur bij u terug met om half tien weer cabaret. Gaan we weer lachen. Maar vooral ook lekkere, gauw oude muziek. Duitsdag de week door. Tot zo, tot na het nieuws. It's for you look at you and love comes, love shows. I give my heart and no one knows that I do. It's for you. for you. They said that love was a lie. Told me that I should never try to find somebody who'd be kind, kind to only me.